Lot Lewin met het NOS Journaal. Binnen de PvdA van het Oekraïne-referendum. PvdA-kamerlid en kandidaatlijsttrekker Jacques Monache... wil een motie van wantrouwen van de oppositie steunen... tegen het eigen VVD-PvdA-kabinet. En dat gebeurt bijna nooit in de politiek. Premier Rutte zoekt al maanden naar een manier om alsnog een handtekening onder het EU-verdrag met Oekraïne te zetten, terwijl Monash wil dat de regering het nee van de stemmers respecteert en het samenwerkingsverdrag niet tekent. De rest van de PvdA steunt Rutte wel. Spanje heeft na tien maanden van onderhandelen weer een nieuwe regering. Bij de laatste verkiezingen raakte de Partido Popular van premier Rajoy de meerderheid in het parlement kwijt. Zijn nieuwe regering is nu afhankelijk van gedoogsteun van de sociaal-democratische PSOE. Hij heeft ook direct zijn nieuwe ministersploeg gepresenteerd. De meeste maakten ook al deel uit van de vorige regering. Morgen wordt de regering officieel geïnstalleerd. De tolheffing voor personenauto's in Duitsland is zo goed als rond. Volgens Duitse media wordt nog deze maand een akkoord gesloten met de Europese Unie. Duitsland wilde begin dit jaar al tol gaan heffen op de snelwegen, maar andere Europese landen en de EU hadden ernstige bezwaren. Op verzoek van Brussel wordt de tolwet nog wel op een paar punten aangepast. De Duitse regering wilde de eigen bevolking compenseren voor de tol door de wegenbelasting te verlagen, maar dat mag niet van de EU. Nu komt er alleen een lagere wegenbelasting belasting voor schone auto's in Duitsland. En dan voetbal. In de groepsfase van de Europa League hebben Feyenoord en AZ allebei gelijk gespeeld. Zorja Luhansk, Feyenoord eindigde in 1-1 en bij Maccabi Tel Aviv tegen AZ is niet gescoord. Ajax speelt op dit moment nog tegen Celta de Vigo. En dan het weer. Het is bewolkt met plaatselijk wat regen en een temperatuur tussen de 4 en de 8 graden. Ook morgen is het wisselvallig. Het wordt dan 9 tot 11 graden.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 Het is vandaag aflevering 1200. En 1200, ja, dat is dan toch weer een, een feestje waard. En dat gaan we vieren op de volgende wijze. Dat ik de 30 absolute nieuwe tracks gaan draaien. Of uit de nieuwste albums, de 30 nieuwste albums eh, die uh, afgelopen tijd bij Peaceful Radio zijn binnengekomen. Het eerste album, en dat is een club die ook een feestje viert, dat is maar dan een veel groter feest. Dat is Arc Music. Ze hebben een promotie dubbel cd uitgebracht met eh, Celebration World Music 50 Years, 40 jaren bestaan zij al... En hebben ongelooflijk albums uitgebracht. Al van muziek over de hele wereld. Nou, dat is natuurlijk een feestje waard. Ik kon zelfs naar een feestje toe van hun. Ik moest er natuurlijk afslaan, want rete druk hier. En, eh, maar goed, uh, desalniettemin is het eh, toch heel erg leuk dat, zij, dat er aan je gedacht wordt.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 I will honor thee. Am I worthy of the love that you bestow upon me? Will you marry me? As I stand before thee, I am naked in my heart, and I do adore. Sometimes I'm on bended knee. Sometimes I simply cannot bear the love you pour down on me. It's just too beautiful. It's just so heavenly. Will you take this golden ring and will you marry me? These are my precious days. These are my wonder days. These are my one true heart of fire and my thunder day.